9 uur. Jan van der Putten met het NOM. de petitie naar aanleiding van de dood van Anne Faber is sinds gisteravond ruim 62.000 keer ondertekend. De petitie is opgesteld door een moeder van drie dochters. Een van haar eisen is een onderzoek naar wat zij noemt het falend rechtssysteem in de zaak van Michael P. Hij zat in een psychiatrische kliniek, maar had daar veel vrijheid. In Sint-Philipsland in Zeeland is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Alle 42.000 legkippen worden geruimd. Het ontdekte vogelgriepvirus is nu nog vrij onschuldig, maar het risico bestaat dat hij uitgroeit tot een zeer besmettelijke variant. Bij het bedrijf in Sint-Philipsland liggen geen andere pluimveebedrijven in de buurt. Bij een ongeluk op de A15 bij Sliedrecht is een 28-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze botste met haar busje met hoge snelheid achter op een vrachtwagen en kwam bekneld te zitten. De A15 richting Rotterdam is zeker tot half tien dicht. De Amerikaanse president Trump schrapt een miljardensubsidie voor de zorgverzekering van minima. Volgens hem is dat nodig om het zorgstelsel Obamacare betaalbaar te houden. Volgens het Amerikaanse Centraal Planbureau verliezen door de maatregel ongeveer 1 miljoen mensen hun zorgverzekering. Noord-Korea moet waarschijnlijk op zoek naar een andere plek om nucleaire tests uit te voeren. Buitenlandse deskundigen zeggen tegen persbureau Reuters dat het oorspronkelijke testgebied instabiel is geworden. De laatste tijd zijn er veel naschokken en aardverschuivingen die daarop wijzen. Begin september deed Noord-Korea een nieuwe zware kernproef. Elektronica-concern Samsung heeft afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt van bijna 11 miljard euro. Het is een derde kwartaal op rij dat het Zuid-Koreaanse bedrijf met recordcijfers komt. Samsung verdient vooral geld met het produceren van reken- en geheugenchips en ook met de verkoop van smartphones gaat het goed. Het weer, bewolkt en bijna overal droog, nu en dan zon, het wordt een graad of 18. Morgen meer zon, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan nauwelijks files in de Randstad. <clears throat> Alleen wat drukt op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en het knooppunt meer. rijdt het langzaam, maar na een paar minuten rijden weer. De A28 Amersfoort-Utrecht, hetzelfde verhaal. Tussen Soesterberg en de Uithof, wat eh, langzaam rijden. Nee, de meeste vertraging ben je kwijt op de Provinciale Weg N214, Leerdam-Papendrecht. Drie kwartier extra tussen Wijngaarden en de A15. Dat is een erfenis van de problemen op de A15 bij Sliedrecht, maar die is al lang weer open.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 The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, daar zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Wijngraaf en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zaten flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live eh, eh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases just go to pieces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems increases, I just go to pieces. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en eh, Gary Burton. Eh, klarinet Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone heb ik eigenlijk een drie in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar uh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Johnny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues eh, en The eh, Hard Swing. Een LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some art memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. the right to things, the body and the life, are to be considered not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tool flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn. Gerald Clayton. Um. wat doen we dan? wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jacob, Jaco Pastorius met het prachtige nummer... Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Oh. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. shouldn't have let you go. So listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. Ja, dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek, een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Nord, Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer.